Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Door het vervoersverbod vanwege vogelgriep kunnen kippenboeren nu hun vleeskuikens niet kwijt. Daardoor ontstaan ruimteproblemen. Staatssecretaris Dijksma heeft bepaald dat er een corridor mag worden ingesteld naar twee slachterijen. Vervoerders moeten wel aan strenge voorwaarden voldoen. Aisha, de vrouw die naar Syrië was vertrokken om met een jihadstrijder te trouwen, komt voorlopig vrij. Ze hoeft niet langer in voorlopige hechtenis te blijven als ze voldoet aan bepaalde voorwaarden. Welke dat zijn wil de rechtbank niet bekendmaken. De vrouw van 19 blijft nog wel verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De man die in Nijmegen was opgenomen met verschijnselen van ebola is niet besmet met het virus. Hij was uit Sierra Leone gekomen en had zichzelf bij de huisarts gemeld. Die stuurde hem door naar het Radboud ziekenhuis, maar hij blijkt de ziekte dus niet te hebben. Wat hij wel heeft is niet bekendgemaakt. Tot nu toe zijn er in Nederland geen ebola-gevallen geconstateerd. Geldtransporteur Brinks mag geen wapens gebruiken, zegt de rechter. Brinks wilde personeel wapens laten dragen vanwege gewelddadige overvallen op medewerkers van het bedrijf. Staatssecretaris Steven had de wapenvergunning geweigerd en dat is terecht, concludeert de rechter. Een vergunning wordt alleen gegeven onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met bijna 4% gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Bijna een half procent meer dan deskundigen hadden verwacht. Volgens het ministerie van Handel geven de Amerikanen weer meer geld uit. Ook zijn de investeringen door het bedrijfsleven gestegen. Het weer, het blijft voorlopig op de meeste plaatsen droog. Het kan aan het eind van de nacht in het zuidwesten een beetje regenen.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 De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Dit zijn de opvallende zaken. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen het knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer. Door een technische storing is daar de spitstrook niet open. Op de A4 Hoogvliet-Vlaardingen voor eh, de Benelux-tunnel 2 kilometer. De rechter tunnelbuis is dicht vanwege een spoedreparatie. En daardoor loopt het vast op de A15 richting Europort voor het knooppunt Benelux. En de andere kant op staat tussen Pernis en het knooppunt Vaanplein 5 kilometer op de A15. Terug naar eh, Amsterdam, want het loopt vast aan de zuidkant van de stad op de A10 richting de A1.